12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De toezichthouder op de inlichtingendiensten heeft in streep gezet... door het plan van een van de Nederlandse geheime diensten... om een grote hack uit te voeren. Daarbij wilde de dienst de gegevens van miljoenen klanten van een bedrijf downloaden... om bij de gegevens van een aantal mensen te komen. Dat ging te ver, schrijft de toezichthouder in zijn jaarverslag. Er waren minder vergaande manieren om de informatie te verkrijgen. Of de AIVD of de MIVD de hack wilde uitvoeren is onbekend. En ook is niet bekend om welk bedrijf het gaat. In de Russische stad Vladivostok hebben de Russische president Poetin... en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar ontmoet. Na afloop spraken ze van een vruchtbaar gesprek. De Russische president liet weten Kims pogingen te steunen... om de betrekkingen met de VS en Zuid-Korea te normaliseren. De kinderombudsvrouw vindt dat kinderen voor een klein vergrijp... niet meer een nacht in de cel moeten worden vastgezet. Het vastzetten van kinderen tussen de 12 en 18 mag volgens de wet... maar de politie zou daar terughoudender in moeten zijn. Ook zouden er op elk politiebureau een speciale cel voor kinderen moeten komen. De Belgische minister voor Asiel en Migratie heeft geschokt gereageerd op de dood van een negenjarige jongen in een asielzoekerscentrum bij Antwerpen. Het Palestijnse jongetje werd na twee dagen doodgevonden in een sloot op het terrein. De minister noemt de gewelddadige dood zeer uitzonderlijk, ingrijpend en dramatisch. De Belgische politie heeft vijf mensen opgepakt. De Sri Lankaanse politie staat op scherp, vier dagen na de aanslagen op met Pasen. Het personeel van de centrale bank in Colombo moest een tijdje binnenblijven vanwege een gevaarlijke situatie. En de weg naar het vliegveld werd kort afgesloten omdat er een verdacht voertuig was gezien. Er zijn nog eens 16 mensen aangehouden. Of ze te maken hadden met de aanslagen van Eerste Paasdag, waarbij zeker 359 doden vielen, is niet bekend. Het weer. Eerst nog zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en vanmiddag en vanavond trekken er enkele buien over het land. Er staat een vrij stevige zuidenwind en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.